Vijf uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het westen van China heeft opnieuw een Tibetaan zich in brand gestoken. Het zou een monnik zijn, meldt Radio Free Asia. De zelfverbranding gebeurde in de provincie Sichuan, waar veel Tibetanen wonen. Volgens de radiozender werd de monnik meegenomen door militairen. Hoe die eraan toe is, is niet duidelijk. Het afgelopen jaar hebben enkele tientallen Tibetanen zich in brand gestoken... uit protest tegen de Chinese onderdrukking van Tibet. Vorige week werden er drie zelfverbrandingen gemeld. In de Amerikaanse staat Washington is een wet aangenomen die het homohuwelijk mogelijk maakt. Washington is de zevende staat waar homo's kunnen trouwen. Deze week oordeelde een rechtbank in Californië dat een verbod op het homohuwelijk in strijd is met de grondwet. De University of Washington hield vorig jaar een peiling over het homohuwelijk. 43 van de procent van de ondervraagden bleek het homohuwelijk te ondersteunen. Nog eens 22 procent zei dat homo's een verbintenis moesten kunnen aangaan, maar wil dat geen huwelijk noemen. De Britse prins Harry heeft zijn opleiding tot Apache-piloot afgerond. Het ministerie van Defensie zegt dat hij als beste schutter van zijn klas is geslaagd. Harry kan nu als piloot worden uitgezonden naar oorlogsgebieden. In het verleden heeft de prins te kennen gegeven terug te willen naar Afghanistan. Hij was daar een paar jaar geleden alles, maar moest na tien weken terug naar Groot-Brittannië... omdat bekend werd dat hij in het land was. Een politieagent in Berg en Terblijt bij Maastricht heeft geschoten op een auto die op hem inreed. De agent bleef ongedeerd, de bestuurder is er vandoor gegaan. De bestuurder reed op de agent in toen die de auto liet stoppen. De auto staat als gestolen geregistreerd. Bestuurder en auto zijn spoorloos. Het weer. Minima vannacht van min 7 tot min 12.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 was dan voor de vierde keer deze nacht een versie van Will You Love Me Tomorrow... de compositie van Jerry Goffin en Carole King. Je hoorde de componiste zelf, Carole King, deze keer... en zij werd bijgestaan door James Taylor. Die was zo op de akoestische gitaar... en hij was ook verantwoordelijk voor de achtergrondzang die je erbij kon beluisteren. Twee jaar geleden werd het opgenomen voor een album en een dvd met als titel Live at the Troubadour. Carole King en James Taylor, Will You Love Me Tomorrow. Goedemorgen, dit wordt de Nacht Ging Het Anders hier bij de VARA op Radio 1. Nog één uur te gaan. En Carole King die komt ook nog één keer langs, want uiteindelijk eh, je wordt maar één keer in je leven 70 jaar... en dan <laughs> heb je het recht om een keer extra in het zonnetje te worden gezet bij de Nacht Ging Het Anders. Carole King die dus nog één keer voorbij komt hier eh, het komend uur. Ik heb iets te geven, namelijk eh, de nieuwe cd van Paul McCartney. Kisses on the Bottom, dat is de titel van het meest recente album van deze ex-Beatle. Ik heb een extra exemplaar en die eh, ga ik eh, weggeven. Niet zomaar, er komt straks een opdracht waar je over kan gaan buigen. En de oplossingen daarvoor die mag je dan mede naar De Nacht Klinkt Anders. Zover zijn we nog niet. Ik laat je eerst eens even luisteren naar het best verkochte album in Nederland op dit moment. De best verkochte cd. En dat is er eentje van een, van een oude man, maar wel een hele vitale, Leonard Cohen. to go crazy to love you. Had to go down to the pit. Had to do time in the tower, begging my crazy to quit. through the souvenir hardy. Her braids and her blouse all undone. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie. But crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. Had to let everything fall. Had to be people I hated. Had to be no one at all. of choosing desire. I've been saved by a blessed fatigue. The gates of commitment unwired. Nobody trying to leave. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie. Has places to hide in that are deeper than any goodbye. hier geleden geweest zijn... dat de man aan de rand van de afgrond was in financieel opzicht. Je kan het je nauwelijks voorstellen met zo'n succesvol oeuvre. Maar toch, Leonard Cohen was eh, nagenoeg failliet... en bleef niets anders over dan weer de bühne op te gaan. En dat was behoorlijk succesvol, dat optreden van hem... Eh, op de bühne. En het gevolg daarvan was nogmaals een keer een album maken. En dat is nog succesvoller. Old is de titel van de meest recente album van eh, Leonard Cohen. Crazy to Love You. Het liedje dat ik je liet horen. Paul McCartney is nog niet zo oud als Leonard Cohen. Er zitten nog zo'n eh, tien jaar tussen. Maar toch, de man eh, begint bijna 70 te worden. Hij heeft een nieuw album gemaakt met allemaal hele oude liedjes. Eh, Paul McCartney, liedjes die hij in zijn vroege jeugd leerde kennen via de radio. Of zijn vader die liet hem die liedjes horen. En die heeft hij dan alsnog eens op de plaat gezet. Een jaar een jarenlang gekoesterde wens is voor Paul McCartney in vervulling gegaan. Die cd die kan je winnen. Die cd die heet Kisses on the Bottom. Nou, voordat ik uh, de vragen ga stellen...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 Without your love, it's a honky tonk parade. Without love. It's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be McCartney. En in de jaren 50 werd het ook op de plaats gezet door net King Cole. Maar dat was dan weer heel lang geleden. Nu te vinden dus op Kisses on the Bottom. cd die je kan winnen. Maar wat wil ik van je weten? Geef mij vijf titels... Beatle-titels waarin Paul McCartney de belangrijkste zang doet. Dus ik wil van je weten vijf Beatle-titels waarin Paul McCartney de belangrijkste zang doet. Maar twee titels wil ik niet tegenkomen, omdat die stuk gedraaid zijn door eh, collega's en ikzelf heb er ook mijn eh, bijdrage aan geleverd. Ik wil niet dat je Hey Jude en Yesterday noemt. Dus vijf andere Beatle-titels waar Paul McCartney de zangpartijen in doet. Je kan dat eh, mailen naar de maatmailadres het mailadres van De Nacht Anders. En dat kan je weer vinden als je gaat naar eh, De Nacht Anders, de VARA-site. Ga maar lekker zoeken inderdaad naar vijf titels... waar Paul McCartney de belangrijkste zang doet... behalve Hey Jude en Yesterday, die tellen niet mee. Dus vijf andere titels. En dan maak, kom je in aanmerking voor uh, die Kisses on the Bottom... de jongste cd van eh, Paul McCartney. Op dat album ook een liedje met als titel My Very Good Friend The Milkman. En dat verscheen vorig jaar ook op een album van een tijdgenoot van Paul McCartney. Een tijdgenoot die ook zijn bijdrage levert aan het jongste album van eh, Paul McCartney, Eric Clapton. My very good friend, the milkman says that I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. says that it would make his burden less. We both have the same address, and he suggests that you should marry I've cottages with country views. My very good friends, the neighbors say they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. ze erbij ook. My Very Good Friend The Milkman te vinden op het album van Eric Clapton... dat vorig jaar verscheen, maar ook te vinden op eh, dat nieuwe album van Paul McCartney... Kisses on the Bottom. En nogmaals, je kan in het bezit komen van Kisses on the Bottom... als je antwoord geeft op de vraag... Eh, welke Beatle-titels en welke Beatle-titels eh, hoor je Paul McCartney solo zingen? Vijf titels wil ik van je weten en die kan je sturen naar eh, De Nacht Anders... naar de, de mailadres van De Nacht Anders. Je kan er komen via www.varen.nl. En twee titels wil ik niet horen en niet zien... en dat zijn Yesterday en Hey Jude, want die zijn wel erg voor de hand liggend. Dus vijf andere titels waarin Paul McCartney de belangrijkste zangpartijen heeft in een Beatle-liedje. Nu we het toch voor de Beatles hebben... hier heeft George Bear Harrison de belangrijkste zangpartij. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave. Cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me, but you haven't got the nerve to walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me, and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. wrong. I wouldn't let you leave me, cause it's true. Cause you like me too much and I like you. I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much and I like you. Cause you like me too much and I like you. dat ze jou ook zitten zet. Als ze aal door haar haar zit te draaien als ze pret. Dan lek je alles goed, dan lek je alles mooi. De wereld in de zonne, als ze lacht, een jong grappie. maar niet eens een goede was. Als ze schrikt van een façade en ze houdt je even vast. Dan lijkt je alles goed, dan lijkt je alles mooi. De wereld is Ja je alles goed. is wie is met jou. Dan, dan lek je alles goed. En als ooit op een dag alles na wordt in de kop, zoek dan is goed. Al je liefde weer eens op. Dan lek je aan alles goed, dan lijkt ja alles mooi. De wereld Daniel Lohuis, van hem is ook weer nieuw materiaal uit. En je hoorde van eh, die nieuwe cd De Wereld in de Zonne. En als je eh, afgelopen avond in eh, Steenwijk was... dan heb je hem dat horen kunnen zingen. Maar vanavond en morgenavond dan treedt hij ook op in Steenwijk. De kaartjes lopen daar goed niet zo verwond ik. Want het is toch allemaal eh, bij hem in de buurt daar zo'n beetje. En Steenwijk Theater de Meente. Vanavond dus en eh, morgenavond ook dat hij daar een optreden doet. En zaterdagavond dan staat hij in het cultuurcentrum van Berestein in Veedam. En daarna gaat hij het hele land in met zijn eh, nieuwe repertoire. En dat te vinden is op de meest recente cd die over een kleine twee weken ook veelvuldig te horen zal zijn hier op Radio 1. Want dan komt hij uh, landelijk uit. Daniel Logisch dus. De nacht ging anders bij de Varen op Radio 1. Drie platen in de Franse taal. Daar ben ik weer aan toegekomen. Je gaat luisteren in volgorde van opkomst... naar recent repertoire van de Canadese zangeres Coeur de Pirate. Vervolgens, eh, en dat is ook recent, relatief recent in ieder geval... François Zardy, die je gaat horen. En uit de jaren 70 dan Gérard Linneman. Maar eerst de pirate. Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise, qui a de boutons éclatés, sur ton corps qui me repoussait, tu fais la Non, c'est gentil, ça va comme ça. Des amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre. Entrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi, je me lève et toi, tu meurs. mon petit ce d'été. Moi, le gentil dauphin, je n'y comprends rien. Pourquoi tout ce fracas, ce cinéma Pour un poisson bidon, un requin de carton. Allez, sois chouette, envoie-moi ton ballon. Toi, la petite anglaise, tu rases les falaises, tu n'oses plus comme l'année dernière me grimper sur le dos, comme sur ta moto, courir après les chevaux de la mer. Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien, je ne suis pas méchant. de m'apprendre à parler. en si j'étais président. Nu eens een keer met een ander liedje, Jean Til Dauphine Triste. Je hoorde Gérard Lenormand en die werd voorafgegaan door François Zardy... met een chanson dat pas twee jaar oud is. Chant d'honneur, dat werd toen uitgebracht. En daarvoor nieuw materiaal van een Canadees... Canadese zanger Cœur de Pirate die hoorde... en het liedje Adieu. Drie Franse liedjes op een rij. Zoals gebruikelijk rond dit tijdstip hier in de nacht in anders bij de vader op Radio 1. De verjaardagskalender, laten we daar eens een keer naar gaan kijken. Hij wordt vandaag 52. Holly Johnson maakte ooit deel uit van het gezelschap Frankie Goes to Hollywood... maar heeft ook nog een keer één soloplaat gemaakt. Holly Johnson, hier is die soloplaat. Americanos. In the land of the free, you can be what you wanna be. Holly Johnson, hij maakte ooit deel uit van Frankie Goes to Hollywood... en maakte deze soloplaat, Holly Johnson met de Americano's. Vandaag wordt hij 52 jaar, vandaag wordt Vandaag wordt 72 jaar de Vlaamse troubadour Willem Vermanderen. En 84 jaar wordt Herman Pieter de Boer, vooral bekend als eh, journalist en tekstschrijver. Schreef onder andere de Nederlandse tekst voor Ramse Shaffi, Laat Me. Maar ook hiervoor schreef hij de Nederlandse tekst. Muziek trouwens van Boudewijn de Groot. Je hoort Hans de Boy. Iemand zei dit is Annabel, ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel. Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon. We kwamen aan bij een leeg perron en ik zei, het zit je niet mee. Heel in de verte ging de laatste wagon en Annabel zei, oké, ik ga met je mee. En later lagen we samen, zoals dat heet, een beetje moe maar voldaan. Ik kwam al licht door de ramen, ze zei ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan. Ik zei alleen nog tot ziens, Annabel, en ik dacht ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht ik draai me om en slaap nog even door, maar twee uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. in bed. Ik was totaal van de kaart. Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen, want zonder haar was ik geen stuiver meer waard. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp en ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik ging zelfs hardop praten in mezelf en iemand zei, je stond uren met je handen op de leuning van de brug. riep haar naam en trapte hard op mijn rem. Ik sprong de auto uit en greep haar vast. Ze stond stil en keek om. Ze keek me aan, maar was nauwelijks verrast. Ik zei, hé, waar moet je naartoe? Ze zei, naar het station. Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs. Ik zei, ja, nog één erbij. De loketist gaf tweemaal enkele reis. En Annabel keek even opzij. Ik zei ik heb je gevonden vandaag, ik laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona of Praag, al reis je door naar het eind van de wereld, ik ga met je mee. Hey, Annabel, het wordt niet zonder jou. hij ook heeft geschreven, Herman Pieter de Boer... heeft eh, namelijk de vertaling gemaakt van Charles Élysée van uh, eh, Saint. Dat is niet echt een vertaling geweest, maar een, eh, een tekstbewerking... onder de titel Waterloopplein. En dat werd in de jaren 70 op de plaats gezet door Johnny Krakamp en Rijk de Gooier. Maar hij is verantwoordelijk eveneens voor de tekst die je zojuist hebt gehoord... van Hans de Boer, Annabel. Een hit voor hem uit de jaren 80. En de muziek werd gecomponeerd door... Boudewijn de Groot. Hans de Boy zong Annabel en nogmaals de tekst was van Harman Pieter de Boer... en die wordt vandaag 84 jaar. Het is vandaag 158 jaar geleden dat Aletta Jacobs werd geboren. Het bijzondere van Aletta Jacobs was dat ze de eerste Nederlandse vrouwelijke huisarts was. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan, want... Eh, Aletta Jacobs die wilde als eh, eerste Nederlandse meisje de HBS gaan bezoeken. Nou, dat had wat voeten in de aarde. Dat konden ze absoluut niet. Nou, na veel eh, wikken en wegen mocht ze dan uiteindelijk toehoorder zijn op die HBS. Het heeft uiteindelijk erin geresulteerd dat ze de diploma daar heeft eh, gehaald. En vervolgens wilde de dame medicijnen gaan studeren bij de Rijksuniversiteit in Groningen dat ging ook niet zomaar gemakkelijk. Ze mocht meelopen gedurende een jaar. Nou, dat is allemaal succesvol gegaan. Uiteindelijk heeft ze de eh, bul gehaald en was ze de eerste Nederlandse vrouwelijke huisarts. Op dat moment had je ook een situatie dat je kon gaan stemmen... maar dan moest je een bepaalde hoogte van salaris hebben. En doordat uh, eh, Alette Jacobs huisarts was verdiende zij zoveel dat ze mocht gaan stemmen. En zodoende was ze ook de eerste vrouw die mocht gaan stemmen. En het uiteindelijk gevolg daarvan is dat ze ook eh, op de barricade stond... voor het algemene stemrecht, waardoor ook vrouwen naar de stembus konden gaan. Nou, het is allemaal 158 eh, jaar geleden dat ze werd geboren, in 1854. Eh, in 1929 is ze overleden op 75-jarige leeftijd. Wie vandaag 70 jaar wordt, en daar hebben we het al uitgebreid over gehad de afgelopen nacht... dat is Carole King, haar grote hit, haar best verkochte album... en LP destijds, dat was in 1971 het album Tapestry. En daarvan dit hele fraaie nummer, So Far Away. Hier is ze, de 70-jarige Carole King. so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Long ago. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far Away van de LP Tapestry. 25 soloalbums heeft ze gemaakt in de carrière. En in de vorige eeuw, en dat wil zeggen in de periode 1955 tot 1999... heeft ze met maar liefst 118 liedjes in de Billboard Hot 100 gestaan. Liedjes die ze zelf heeft geschreven of in samenwerking met anderen. Dit was So Far Away van dat eh, Tapestry, dat album dat in 1971 uitkwam. En je hoorde de akoestische gitaar, die werd bespeeld door James Taylor ga je op YouTube zoeken naar So Far Away van Carole King... dan krijg je daar een live optreden te zien van uh, Baden, Carole King en eh, James Taylor. Een hele oude opname is dat James Taylor met lang haar en een baard... <laughs> terwijl hij tegenwoordig een uh, biljartbal heeft. Maar een hele fraaie opname is dat. Ik kan je aanraden, ga er nou eens een keer naar op zoek. Uh, Carole King dus, vandaag 70 jaar. En het meest recente van haar is een uh, kerst-LP die in november jongsleden uitkwam. En het opvallende van dat album is dat uh, haar stem nog steeds klinkt als een uh, jong meisje. Alsof het uh, eh, 50 jaar geleden is ten tijde van It Might As Well Rain Until September. Kelking, King, dus 70 jaar. We hopen nog veel van haar te horen. Jonathan Wilson, die was eh, heel onlangs... en dan heb ik het over eh, afgelopen zondag, 6 februari... te gast in Met het oog op morgen. Daar speelde en zong hij Rolling Universe. The universe keeps rolling Billy Kid, he walks towards the sun. I had a dream. Miss Misty Heaven and me sing in the canyon and we walk through the mansion and then heard the whippoorwill three or four times. The universe keeps rolling along. marksman he strikes while he's young, young my inspiration, he's the salt of creation, and he's the vision of patience. He's been my kitchen three or four times. The universe keeps rolling along. Billy Kid, he walks towards the sun. I sad Universe keeps rolling along. Billy Kitty walks towards the sun. The universe keeps rolling along. White dove she sails towards the sun, autumn to spring. Mooi is dat, je hoorde de stem van eh, Jonathan Wilson. Hij was trouwens eh, afgelopen eh, maandag te gast in uh, Met het oog morgen... maar hij zong de wel Rolling Universe... en begeleidde zichzelf daarbij op de gitaar Jonathan Wilson... Adele, die is zeer binnenkort op de televisie dit weekend. Dan kan je haar zien op Nederland 3. En registratie van haar optreden in de Royal Albert Hall in Londen. Hier is ze met Set Fire to the Rain. Geen gewone versie van dat nummer, maar een speciale remix. Luister maar, een heuvel misschien. je dit hoort, aanstaande zaterdagavond vanaf uh, eh, 10 minuten voor 10 op Nederland 3... dan zal je het ongetwijfeld niet in deze versie hoorden, horen. Je hoorde een speciale remix van Set Fire to the Rain met uh, Adele. Die dus een uur lang te zien is op eh, de zaterdagavond op Nederland 3. En aansluitend daarop kan je waarschijnlijk ook Adele weer tegenkomen... in een programma dat heet Zero's Request in aansluiting op het Radio 3-project dat eh, op dit moment eh, plaatsvindt. Eh, drie uur lang muziek uit, de, uit het eerste decennium van deze eeuw... met onder andere Adele en Coldplay. Het zal allemaal wel voorbij komen. Clips, optredens, interviews, et cetera. Goed, dit was De Nacht Anders hier bij De Vader op Radio 1. Zo dadelijk op deze zender na het nieuws het Radio 1 Journaal. Lara Renze en Marcel Oosten, die de laatste ontwikkelingen van het nieuws zullen toelichten tot half tien. Mijn naam is Roel Koeners. We spreken elkaar volgende week weer tussen twee en zes... voor een nieuwe aflevering van De Nacht Vindt Anders. Een mooie dag verder.